Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In een trein naar Dordrecht is vanochtend een man neergestoken. Een passagier werd in een sprinter door een andere man in zijn gezicht gestoken. Waarom, weten we niet. Het slachtoffer is bij station Blaak uit de trein gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De dader ging er vandoor. Er wordt nog steeds gezocht. Spaanse eiland La Palma hebben duizenden mensen hun huis moeten achterlaten na een vulkaanuitbarsting. Het begon gistermiddag na een paar aardbevingen en de berg spuwt nog steeds bloedhete lava en as. Vertelt correspondent Rob Zoutberg die naar een livestream van de vulkaan kijkt. Dan zie je dat het nog onafgebroken daar vuur en lava naar buiten aan het spuwen is. Er zijn inmiddels twee grote banen van lava die naar beneden lopen eh, in de richting van de oceaan. Zo'n 200 meter uit elkaar lopen die twee banen. Eerst de huizen zijn ook verwoest. Het is een enorm spektakel wat je ziet van lava, van vuur, van rook. De meeste mensen zitten nu op een veilige plek bij familie of vrienden. Veel toeristen zijn opgevangen in een kazerne. Door corona was het een stuk rustiger in de lucht. Toch hebben mensen die in de buurt van grote vliegvelden wonen meer geklaagd. Volgens het AD kreeg Schiphol zo'n 21.000 klachten van omwonenden. 2000 meer dan voor de coronacrisis. Zou kunnen komen doordat het een tijdje stiller was en de herrie nu dus meer opvalt. En de Nederlandse honkbalmannen zijn weer Europees kampioen. In de finale in Italië versloegen ze Israël. Op video's op Insta is te zien en te horen hoe fans reageren op het winnende punt van Nederland. Jongens, hey, jawel! Ja Ja, ja, ja, ah. ja, ja. Eh. Nederland Lekker boy. Ja, is niet nieuw voor de mannen. Het is de 24ste keer dat het Nederlandse team Europees kampioen is. Heb ik nog het weer. Een mix van zon en wolken vandaag. En het wordt tussen de 16 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en knopen De Nieuwe Meer 6 kilometer met drie kwartier vertraging.